Sampersen met het NOS-journaal. De VS gaat olietankers blokkeren die van en naar Venezuela varen... en onder Amerikaanse sancties vallen, heeft president Trump bekendgemaakt. Hoe die blokkade eruit gaat zien is onduidelijk. Vorige week werd door de Amerikanen bij Venezuela een olietanker in beslag genomen. Trump vindt dat de Venezolaanse president Maduro moet opstappen... en heeft de afgelopen tijd de druk opgevoerd. Onder meer met een grote troepenopbouw in de regio. Volgens Maduro is Trump uit op olie en andere waardevolle grondstoffen. Nick Reiner, de zoon van regisseur Rob Reiner, wordt aangeklaagd voor de moord op zijn ouders, heeft Amerikaanse justitie bekendgemaakt. De regisseur en zijn vrouw werden zondag doodgevonden in hun huis in Los Angeles. De 32-jarige Nick wordt ervan beschuldigd dat hij zijn ouders met een mes heeft vermoord. Hij kan levenslang en ook de doodstraf krijgen, maar justitie heeft over de eis nog geen besluit genomen. Het motief voor de moord is nog niet duidelijk. Door een brand in een woonzorgcentrum in Bussum zijn twee mensen overleden. Het gaat om de bewoonster van het appartement waar de brand woedde... en een bewoner die een paar uur later onwel werd. Tien appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar door de brand. In de Italiaanse Alpen heeft een natuurfotograaf duizenden voetafdrukken van dinosaurussen gevonden. Hij zag ze op een rotswand, niet ver van de plaats Bormio, waar in februari wordt geskiet voor de winterspelen. De fotograaf waarschuwde experts en die hebben over een lengte van 5 kilometer 20.000 voetafdrukken gevonden. Het zijn sporen van langnekkige, vleesetende dinosaurussen die zo'n 10 meter hoog waren. Het weer in de ochtend grijs met kans op wat regen.